De kans bestaat nog steeds dat de splijtstofstaven in een van de reactoren gaan smelten. Japan heeft nu plannen om met helikopters een watergordijn over de verhitte reactoren te leggen. Daarbij wordt ook Amerikaanse hulp ingeroepen. Wereldwijd hebben de effectenbeurzen flink verloren door de situatie in Japan. Het begon vanochtend in Tokio waar de beurs met 10% kelderde. De Amsterdamse beurs verloor bijna 2,5% en die in Duitsland ruim 3%. Op de Amerikaanse beurs is de schade met een verlies van ruim 1% beperkt gebleven. In Hongarije hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de nieuwe mediawet. In verschillende steden gingen Hongaren de straat op. Bij de grootste betoging in Budapest zei een van de sprekers dat aantasting van de persvrijheid leidt tot een dictatuur. Om de nieuwe mediawet in Hongarije was de afgelopen tijd veel te doen. De wet geeft de staat veel meer zeggenschap over media. Onder druk van de EU zwakte de Hongaarse regering de wet vorige maand enigszins af. Maar daarmee nemen de demonstranten geen genoegen. Volgens de organisatie waren er sinds de val van het communisme in Hongarije niet zoveel mensen op de been voor een betoging. In de Amsterdamse stad Schouwburg is het traditionele boekenbal aan de gang. Honderden schrijvers en mensen uit de literaire wereld zijn op een bal om de 76ste Boekenweek te openen. Tijdens het feest is er bijzondere aandacht voor Willem Frederik Hermans, Gerard Reven en de in oktober overleden Harry Mulisch. Met het thema Curriculum Vitae, geschreven portretten, eert de Boekenweek dit jaar het levensverhaal. Boekenweek Geschenk is geschreven door Kader Abdollah. Van zijn boek De Kraai zijn ruim 950.000 exemplaren gedrukt. De Boekenweek duurt tot en met 26 maart. Dan het weer.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 die beide instrumenten ook bespeelde. En werd bijgestaan door Lionel Hampton op de vibrafoon. Hampton heeft met ontelbare collega's uh, samengespeeld. Eh, ook met bijvoorbeeld pianist Dave Brubeck... En eh, van die combinatie vond ik een opvallende opname, namelijk van Billy Strayhorn's Take the A-Train. De bepaald toch egocentrische Brubeck liet de solopartij helemaal over aan Lionel Hampton en beperkte zich na een treinachtig introotje tot een stevige begeleiding. Take the A-Train. kader van het eh, naderende voorjaar was dit weer even een lentesong. Gezongen door Anita O'Day, begeleid door het combo van vibrafonist Carl Tjader. Alleen is te hopen dat de titel niet bewaarheid wordt. Spring will be a little late this year. Rob, nou ja, voor, de, voor elf had ik eh, gezegd eh, van ik had nog wat Turkse muziek. Hè, en ik eh, heb toen iets laten horen van, een, van, een, van iemand uit Istanbul. Maar er is ook een, een, een, mevrouw in Amsterdam. Karsu Dunmes heet zij. En die is een jaar of twintig. En... is ook al een keer op tv geweest in De Wereld Draait Door bij Matthijs van Nieuwkerk. En heeft bijvoorbeeld al in Carnegie Hall opgetreden. En zij eh, eh, speelt piano en zingt. Eh, en nou, daar laten we een nummer van horen in het Turks. Ze maakt trouwens ook Engelstalige muziek, maar kies toch maar voor het Turkse nummer. just when I saw opening doors. Finally, knowing the one that I wanted was yours. Making my entrance again with my usual flair. was there. Yeah. Just farce. My fault, I fear. I thought you. this this late in my Ja, dat was uh, Van Morrison met uh, Chad Baker. Of eigenlijk Chad Baker met uh, Van Morrison zou je moeten zeggen. Sent in the Clowns, natuurlijk een nummer van Joni Mitchell. Van Morrison, ja, die associeer je niet zo erg met dit soort muziek. Nee, die, nee is toch meer van de blues. En nou ja, die heeft ook al fantastische dingen gedaan. Maar niet zozeer in deze sfeer. nou, dit was een, zei ik al, met Chad Baker in Ronnie Scott's in Londen opgenomen. En ja, ik vind het een hele mooie uitvoering van uh, eh, sint Klaas. Heel bijzonder, ja. ja. Eh, het gebeurt niet zo vaak dat uh, bassisten de leiding hebben in jazzformaties. Vroeger hadden we natuurlijk Charles Mingus, die we ook in het eerste uur hebben gehoord. Maar de laatste jaren zijn er een paar bijgekomen. Zoals de nu 38-jarige Amerikaanse jazzbassist Christian McBride. Wiens vader en oom ook al in de, aan de contrabas plukten in de jazz. McBride heeft al opname gemaakt met vele andere jazzreuzen en vanmorgen horen wij hem plukken en strijken in In a Hurry. I got my man who can ask for anything more. Oh man, trouble, I don't mind him. You won't find him around my door. I got starlight, I got sweet dreams. I got my man who can ask for anything more. Baby, got rhythm, I got music. Ooh, body da da da da da da da. Ze is net 17 geworden, maar heeft al een dijk van een stem. Deze Canadese Nikki Jan sorry, <clears throat> Janowski. Tijdens de opening van de Olympische Spelen, eh, de Winterspelen in Vancouver, vorig jaar zong zij eh, het Canadese volkslied. Maar in 2007 al nam zij uh, het bekende nummer Airmail Special op voor een speciaal album ter ere van Ella Fitzgerald. En daarmee werd zij de jongste zangeres ooit bij het platenlabel Furf. Hier in CFM Jazz was zij te horen met I Got Rhythm. En dat was er wel te horen. Voordat ik jou eh, het woord geef op, wil ik eerst even reclame maken voor het eh, jazzconcert vanmiddag in de Krocht. Daar uh, treedt op Sandra Willis bij het combo van Johan Clement. Sandra Willis is al een aantal jaren in de jazz scene werkzaam. Eh, ze geeft ook trouwens eh, zanglessen. Uh, heeft een, tegenwoordig een eigen studio waar ze ook probeert mensen op het rechte zangpad te krijgen. En ze is ook gastdocent aan het Rotterdamse Conservatorium. Ik heb helaas geen muziek van haar, maar wil u het haar horen? Kom vanmiddag om half drie naar de krocht. De zaal gaat om twee uur open. Jullie zijn allemaal van harte welkom. En Hans Rijmers zal blij zijn met jullie komst. Rob. Ja, nou net uh, draaide je eh, wat eh, jong talent. maar ik ga nog maar even naar iets wat klassiekers. Billy Holiday. I Only Have Eyes For You. cloudy or bright, cause I only have eyes for you. The moon may be high, maybe millions of people go by, but I only have eyes. crowded avenue. You are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear lovely as ever, I must admit. What's new? How did that romance come through? We haven't met since then Gee, but it's nice to see you again. What's new. offer your hand. I understand, adieu. Pardon my wasn't new. Of course, you couldn't know. I haven't changed still of your soul. new that romance come through We haven't met since then Gee, but it's nice to see you again was seeing you is grand. And you were sweet to offer your hand. I understand, adieu. Pardon my asking what's new. Of course, you couldn't know I haven't changed, I still love you so Ja, dit was uh, Keks eh, met het nummer Watch New. Bos Keks eh, is wel een van mijn favorieten, moet ik zeggen. mag ik altijd wel graag horen. iemand met een rijk en bloemrijk verleden in de muziek. Maar dit is wat hij de laatste jaren maakt. En ik vind het wel heel verdienstelijk, moet ik zeggen. Ja. Way down yonder in New Orleans, in the land of dreamy scenes. Zo begint de tekst van deze musical song uit 1922... Die later vooral in de Dixieland terecht is gekomen. Onder andere bij eh, de Dutch Swing Maar ik vond een soepele uitvoering van Way Down Yonder. Van eh, tenorsaxofonist Lester Young. En de Kansas City Six. of you coming my way. I stop just across from your door, but you're never home anymore. So back to my room. And there in the gloom I cried. Tears of good That's the way it will be every day in the life of a fool. Will romance fly away on this carnival day? Or will love come to stay in my heart? Manja de Carnaval is de titel van de meest bekende compositie van de Braziliaanse songwriters Louis Bonfa en Antonio Maria. En werd voor het eerst gehoord in 1959 in de film Orfa Negro. Het werd in Amerika een jazzstandard, waar de song ook bekend werd onder de titel A Day in the Life of a Fool. En zo werd het ook gezongen door Rosemary Clooney. Rob, eh, we naderen het einde. Ja, eh, nou ja, kijk, ik had natuurlijk eh, al eh, gezegd van, ik had nog wat Turkse muziek mee, hè, Turkse jazzmuziek. ik denk dat is toch wat je niet al te vaak hoort, dus ik wil toch nog maar één nummer van jullie de Eusjeliek laten horen. Ehm, dus ik stel voor dat we dat maar even doen. Kendinle Kallarsen. Zeg het nog eens. Kendinle Kallarsen. Dankjewel. zordur ümitsiz yaşamak Yalnızlık hep senle Deze internationaal samengestelde CFM Jazz. Gepresenteerd door Rob van Menen en Tom Hendricks. Nog niet genoeg jazz gehoord vandaag? Ga dan vanmiddag om half drie naar Gebouw de Krocht. Want daar treedt op het trio Johan Clement met de zangeres Sandra Willis. Zaal om twee uur open. En natuurlijk is er volgende week zondag weer CFM Jazz. Dus zeg ik samen met de big band van de Amerikaanse luchtmacht, The Airmen of Note, will Be Together Again.